Dikter Haak met het NOS Journaal. In Syrië is een voorkomen die gaat bekijken welke hulp de bevolking nodig heeft. In het land wordt al maanden gedemonstreerd tegen het bewind van president Assad en ordentroepen treden hard op tegen de betogers. De Syrische regering heeft de VN beloofd dat de delegatie kan gaan en staan waar ze wil. Bij protesten kwamen vrijdag zeker 40 mensen om. De VS en Europa willen dat de sancties tegen het Assad-regime worden aangescherpt. President Assad zal daar vanmiddag op reageren in een interview met de Syrische staatstelevisie. en zal ook nieuwe hervormingen aankondigen. De man uit Apeldoorn die gisteren zwaar gewond raakte op het terrein van vliegveld Teugen is in het ziekenhuis overleden. In de nacht van vrijdag op zaterdag liep hij ernstig hoofdletsel op toen hij van de trekhaak van een auto viel die op dat moment over de taxibaan van het vliegtuig reed vliegveld reed. De man van 34 was na een feest op Teugen de landingsbaan opgelopen. Dat kon omdat er s'nachts geen vliegverkeer is. Volgens de politie is uit onderzoek gebleken dat de bestuurder van de auto niets te verwijten valt. Hij was aangehouden, maar is inmiddels weer op vrije voeten. In Amersfoort heeft de politie een vader en moeder uit Putten aangehouden die hun kinderen in een te warme auto hadden achtergelaten. De drie kinderen, een baby van een paar weken oud, een van 14 maanden en een tweejarige peuter, waren aan het huilen en trokken zo de aandacht van omstanders. Die waarschuwden de politie die de drie jonge kinderen uit de auto haalde en onderbrachten bij bureau jeugdzorg. Volgens de politie stonden de ramen van de auto een klein beetje open, maar hadden de kinderen het zichtbaar warm. Het weer vanmiddag toenemende kans op onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Met veel wateroverlast, zware tot zeer zware windstoten en hagel. Temperatuur 23 graden tot 28 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Morgen zonnig en overwegend droog. En het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS.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 Do a song. Text TV op kanaal 45. 45. night. a different world. Go out. good address Zullen we gaan zitten, direct? Wat denk je? Ik blijf even gewoon eh, hier, eh, als je het niet erg vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen.